en onder meer het stikstofbeleid om te gooien... zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Het is de bedoeling van de partijleiding dat aan het eind vanavond er steun wordt uitgesproken voor het leiderschap van Wopke Hoekstra... en eh, dat er ook wordt geconcludeerd dat het CDA er niks aan heeft... om nu uit het kabinet te stappen. Wel zullen er waarschijnlijk flinke eisen worden neergelegd bij de andere coalitiepartijen. Dan vooral als het gaat om de stikstofaanpak. Want D66 bijvoorbeeld wil liever niets veranderen aan de stikstofdoelen. Over twee weken debatteren de regeringspartijen en de rest van de Kamer over hoe het nu verder moet. In Oeganda is het nu verboden om jezelf homo, lesbienne of transgender te noemen. Er is een nieuwe wet aangenomen die eigenlijk alles voor LHBTI'er strafbaar maakt. Ook het hebben van seks met hetzelfde geslacht of het promoten van homoseksualiteit is verboden. En het is Wereld Down Syndroomdag. Lena van 28 beviel een half jaar geleden van haar dochtertje... die het syndroom van Down heeft. Kindjes met Down ontwikkelen zich anders en hebben vaak operaties nodig. Aan bijvoorbeeld hun hart. Lena deelt het leven met haar dochtertje op TikTok. De video's met haar kleine meid worden goed bekeken. Maar niet alle mensen reageren leuk. Wat zielig vind ik zelf echt een rotopmerking. Social media is voor mij wel echt al jaren echt wel een, uit, eh, ja, een uitlaatklep. Ehm, en dat je daar gestemde in vindt. Dat heeft ons heel veel kracht gegeven. Dus het is ook wel weer fijn dat je dat weer kan doorgeven nu voor andere ouders die nu net erachter zijn gekomen of in de zwangerschap zitten.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 Well, I'm a hoot and a holler away from home Het heet cd. En het is een, uh, ja, een min of meer live opname uh, eh, geremixed. En dat geeft een hele aparte sound. Een beetje moderne sound. Wat eh, eigenlijk op de vroegere cd's van Cliff Richards niet zo duidelijk is. Want het meestal ja, toch wat vlakker allemaal. En de moderne techniek maakt het allemaal wat, wat mooier. We gaan even met Michael Blay uh, een beetje, ja, wat is het, salsa? Ah. When marimba rhythm start to play Ja, meer cha-cha-cha volgens mij.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 Ik eh, blijf bij u tot 12 uur vannacht. Mensen die het laatste, eh, de laatste eh, loodjes van de raadsvergadering nog willen, willen meeluisteren. Het gaat allemaal over parkeerbeleid vanavond. Die kunnen gewoon naar de tv kijken en luisteren. dat is op de kabel en op 104.5 FM. Dus dan komt het helemaal goed. Kunt u gewoon luisteren naar de raadsvergadering. Ik ga verder met mooi werk, vind ik zelf. En dat, is, eh, dat, of, dat zijn niemand minder dan de mannen van 10cc. Met de bekende gitarist Graham Goldman. En die is dan weer verantwoordelijk voor eh, de nummers eh, van de Hollies... zoals No Milk Today enzovoort. Maar 10cc trad onlangs op hier in het Theater in Beverwijk. Ik ben erheen geweest. Een hele kleine eh, setting, zeg maar, wat publiek betreft. Maar een prachtige performance. I'm not in love. I'm not in love. So don't forget it. It's just a silly face I'm going through. I'm Not In Love. Nou, wat mij betreft eh, klopt het niet helemaal. Eh, in, mijn geval bedoel ik dan luisteraars. Want eh, ja, als ik lekkere muziek hoor, dan ben ik altijd verliefd. En er is nogal wat mooie muziek. En ik moet u eerlijk bekennen dat het arsenaal wat ik thans in mijn bezit heb... van mooie muziek heb ik te danken aan mijn collega Willem Boer... die ja, maar wat dat betreft in de watten heeft gelegd. Die heeft een prachtig repertoire voor mij eh, opgedoken. En we gaan nog meer eh, prachtige dingen doen samen eh, deze week luisteraars. Want vrijdag aanstaande... Ja, TNCC gaat eventjes het zwijgen te doen. Eh, vrijdag aanstaande gaan we met eh, mensen van de Zandstroom in Zandvoort prachtige club die mensen opvangt die aan eh, het haperend brein lijden. Ik mag, mag geen dementie zeggen, want eh, ze, oh, ze, hanteren daar de naam met haperend brein. En, eh, we gaan met een aantal deskundigen praten over die vreselijke ziekte... die ja, toch uiteindelijk dementie of Alzheimer heet. En waar een hele hoop mensen aan, aan lijden. En dat stijgt alsmaar, omdat we alsmaar ouder worden met z'n allen. Het wordt een vier, dure, vier uur durende uitzending, zeg maar kom bijna niet uit mijn woorden. Zo eh, opgewonden ben ik eh, over het feit dat we dat gaan doen met z'n allen. En het wordt vast eh, heel gezellig. Want er zijn ook mensen die aan de ziekte lijden... die hier gedichten komen voorlezen. Van muziek komen genieten. Dus het, ik heb daar hoge verwachtingen van. heeft u dat ook wel eens als u thuis een oude kast induikt...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 Ik ben live in de uitzending. Wat leuk en wat, wat, een, wat een eer dat ik bij jou een uitzending mag zitten. Ja, ja, ja, ja, ja maar je, je had het eh, drie maanden geleden al aangevraagd in de hè, toch? Met al die formulieren eh. had je al ingediend en zo. En, eh. ja, alleen die postzegel vergeten. Hè? Ja, ja, Dat, dat, daar bloei ik nog altijd voor. Hè. Dit een schuld, <laughs> schuld aan de PTT. Hè. Dus, ja, ja, nou, het is tegenwoordig is het PostNL. Maar goed, dat is ja, dat klopt, ja. Nou, ik ben ontzettend blij dat jij er weer bent, oude vriend. En met mij velen, want eh, ik zie het uh, her en der allemaal voorbij komen. En, Canada en zo, die zit weer aan, aan de buis aan de radio gekluisterd. Hè. Computers, oh. geef de naam. En wat gezellig, wat gezellig. En eh, ja, hier in, in Amsterdam eh, ga je ook over de speakers. Dus, eh, nou, helemaal mooi. Ik ga jullie zo meenemen in een, in een achtbaan. Hoe vind je dat? In een achtbaan? Dat ja, heb ik al een keer dat, met jou gedaan. En, en, dat is een rollercoaster, hè? Ja, dat is een rollercoaster. Een rollercoaster? ja. ja, ja, ja, ben je bang in een achtbaan? Heb je er wel eens in gezeten of nooit? Jazeker. Kijk, en waar? In, op de Efteling? Nee, dat was in... Uh, Dronten? Dat was eh, in, eh, in uh, Euro Disney was dat. Maar ja, oh, Euro Disney, oké. Ja, maar toen was het park nou dicht, dus dat vond <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ja. Hey Wim, aankomende vrijdag. Ja. Dat gaat wat worden. Aankomende vrijdag. Dat gaat wat worden, man. Dit was zeker wat. En ik hoor verschillende geluiden. Over nou, mensen zeggen van, god, wat, wat leuk. En aan de andere kant is het, maar hoezo doen jullie zelf dan maar één uur? Waarom geen twee uur? Ja, dat doen we over 14 jaar weer ja, eh, daar was, daar was Harm ook wel een beetje kwaad om, hè? Ja, ja, nou ja goed. Harm, Harm dat, is, dat is ook wel een beetje een emootje. Ik meende net dat je Harm in de studio was maar dat was Harm helemaal niet. Nee, dat was hem niet hoor. Nee, nee, nee. nee. Dat was hem niet. dat was een meneer van de techniek die de, de raadsvergadering verzorgde. Maar overigens, luisteraars, als u die raadsvergadering nog wilt volgen, kan hoor, want eh, de televisie die eh, zendt dat nog steeds uit. Dus u komt kunt op uh, kanaal 104.5 in FM, kunt u gewoon... Ja, dat op de televisie... Ja, dat uh, gewoon mee, hè, radio. En we hebben ook een eigen kanaal, geloof ik, hè, de gemeente Zandvoort. Ja, kijk, de techniek staat voor niks, hè, hier. Dat ja, is ja, ja, ja, ja, ja. Maar over, eh, over techniek gesproken, en nog eventjes terugkomen op vrijdag, als ik maar nou heel even mag inbreken, want ik ga niet zo lang... Eh, ben, jij toch, uh, ben jij toch inbreker uiteindelijk? Dat, dat, Ja, dat, dat, dat, dat is wat. Maar weet je wat nu is? Nu merk je ook live mee dat ik ook aan het werk ben. Momentje hoor. Ja. Wel een beveiliging, goedenavond. Tim, dag jongen. Bij jou zit alles weer op slot. Nou, hartstikke mooi jongen, dan zie ik je morgen weer. <laughs> nee, is goed jongen. Kom goed hè. Hallo, dat was een live registratie, luisteraars, vanuit Amsterdam, toch? presentatie vanuit mijn werkplek, <laughs> ja, ja. Maar uh, nog even terugkomen op, eh, op vrijdag. Eh, we hebben een reclamecampagne waar je, waar je ja, toch u tegen zeggen. Want via alle kanalen is het er rondgegaan. Via Instagram, Facebook. Het komt zelfs op de kabelkrant en in de ZFM-app. Ja. Pagina. En nou, we hebben de krant al gehaald. En dan moeten wij het alleen maar doen vrijdag. Nou, dat gaat toch lukken? natuurlijk gaat dat lukken. Ja, ja, ja, ja, ja, Onze burgemeester komt ook nog langs, David Molenburg. Die komt zo rond de klok van middags half twee, heb ik begrepen. Ja, daar zou gaat... nog wat lekkers meenemen, wat denk je? Zo'n suisbroodje zo? Ja, broodje eh, Weet oh, lekker van de Vebo. <laughs> oh. oh, je mag geen reclame maken, hè? Oh nee, je mag geen reclame nee, maken. Nee, nee, nee, nee. Oh, wat, hebben we nog meer voor snackbars? Eh, eh, eh, nou ja, goed. In ieder geval, al die lekkere snackbars, die hebben allemaal de goede kroketten, toch? Ja, ja, ja, ja. En als wij weer een live uitzending hebben, dan worden jullie van harte uitgenodigd. <laughs> hey. Nee, maar goed, het, het, gaat vrijdag goed komen. Maar het gaat nu nog eventjes niet om vrijdag. Het gaat nu om uh, tussen eb en vloed. Ja. Nogmaals, ben blij dat er weer bent, vriend. En uh, ja, het begint hier ook al een beetje te kriebelen. Dus ja, wie weet. Oké, jongen. Hey, leuk dat je er even was. Altijd goed en ik zie je vrijdag. En ga je voorin in die rollercoaster of ga je achterin? Nou, als je het niet erg vindt, dan ga ik beneden wel bij die knop zitten.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 En dan zo'n eh, zo'n nummer schrijven en dan ook nog zo'n stem hebben. En dan ook nog zo aardig zijn. Want zo kennen we hem, uh, Danny Vera in Nederland. En hij heeft een hoge plaats in de top 2000 bereikt dit jaar. Ik meen de vijfde plek zelfs, als ik het goed heb hoor. Moet me niet, eh, niet kwaad op me worden als ik het niet goed heb. Maar ik meen dat het gewoon eh, eh, de plek vijf was, ja.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 als ik eh, straks terugrijd naar Bloemendaal, daar woon ik... dan moet ik over de zeeweg moet uitkijken... want dan kunnen ze zomaar hekken oversteken daar. Er zijn al heel veel van die dieren eh, zijn maar doodgereden. En ook eh, hebben ze heel veel schade aan auto's veroorzaakt. maar dat kan ook met konijntjes gebeuren. En dan hoor je dit. Uit de film Heuvel is dit eh, Art Garfunkel met Bright Eyes. het gaat over een konijntje wat eh, ja, in de lichten van een auto terechtkomt... en eh, helaas overreden wordt. Eigenlijk een heel triest liedje. was zo'n eh, klein konijntje. Bedreigd door een, eh, ja, een auto. prachtige stemmen, een heldere stemgeluid. Eh, nog altijd, hè, want ik zag hem een, nou, ik denk twee jaar geleden... in de Philharmonie in Haarlem optreden met een gitarist samen, Art Garfunkel oud mannetje geworden. Ben ik ook trouwens hoor. Maar goed, maakt niet uit. Hij ook. had vroeger zo'n mooie krullenkop. En die is voor het merendeel verdwenen. Alleen nog een beetje haar aan de zijkant. Maar die stem van die man is altijd nog als, eh, ja, als van een engeltje. Art Carfunkel met Breakaway. Heeft u dat ook wel eens, luisteraars, dat u met uw geliefde samen bent... en dat u herinneringen ophaalt... en dat u dan tegen elkaar zegt van... toen ik jouw gezicht voor het eerst zag, wist ik het. First time ever I saw your face. George Michael heeft het ook prachtig gezongen... maar het allermooiste is het toch van Roberta Flack. and the moon. Kisses Diep. We gaan luisteren, luisteraars, naar een nummer van eh, niemand minder dan de Eagles. En eh, Love Will Keep You Alive. houdt ons in leven. repertoire wat ook te zien is een prachtige live video. Uh, Hell Freezes Over van de Eagles. Love Will Keep Us Alive. We leven de 21ste maart. Weer een jaar 2023, maar voor je het weet, luisteraar, is het weer 1 mei.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 Ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Ja, we hebben nog zo'n 1 eh, minuut 20 seconden na het nieuws. En dat maak ik gewoon even vol met Shepard Moon van niemand minder dan Enya.